Het KNMI heeft een voorwaarschuwing voor extreem weer uitgegeven. Het wordt vandaag een ijskoude dag met sneeuw en veel wind. En door die combinatie ontstaat er stuifsneeuw en dat kan voor het verkeer slecht zicht opleveren. In het hele land ligt de gevoelstemperatuur tussen min 10 en min 15 graden. De Nederlandse spoorwegen hebben voor vandaag en morgen de dienstregeling aangepast. Op de belangrijkste trajecten rijden geen vier, maar twee intercities en twee stoptreinen per uur. Passagiers moeten rekening houden met oponthoud en een een extra overstap. Het Amerikaanse leger heeft ontkend dat een van zijn vliegtuigen het luchtruim van Venezuela heeft geschonden. De Venezolaanse president Chavez had de Amerikanen daarvan beschuldigd. En zei ook dat hij twee F-16's op het Amerikaanse toestel had afgestuurd. Amerika zegt dat het nooit door het luchtruim van een ander land vliegt, tenzij dat is afgesproken. Volgens Chavez was het vliegtuig opgestegen vanaf een vliegbasis op Curaçao. De president heeft er al vaker over geklaagd dat Nederland de basis aan de Amerikanen ter beschikking stelt om aanvallen op zo'n land voor te bereiden. Nederland zegt dat de Amerikanen de basis gebruiken in de strijd tegen de drugsmokkel. De Britse politie heeft op de luchthaven Heathrow drie mannen gearresteerd in een gereedstaand vliegtuig. Ze zouden dreigende taal hebben geuit. Het vliegtuig stond op het punt om naar Dubai te vertrekken. Gewapende agenten met speurhonden kwamen het vliegtuig binnen om de verdachte in de boeien te slaan. Ook is het vliegtuig doorzocht, maar er is niets bedreigends gevonden. Het incident had geen gevolgen voor het vliegverkeer. In de Verenigde Staten sloot een man zich tijdens een vlucht naar San Francisco op in de wc. Begeleid door twee F-16's maakte het vliegtuig een landing op een militaire basis en daar werd de man aangehouden.